Anouk Thijssen met het NOS Journaal. Internationaal is verheugd gereageerd op het vertrek van de Iraakse premier Maliki. Hoewel hij in eerste instantie een derde termijn opeiste, besloot Maliki na binnenlandse en internationale druk toch op te stappen. Maliki wilde geen regering van nationale eenheid vormen. De VS, Saoedi-Arabië en Iran riepen hem op om plaats te maken voor iemand die wel de verschillende etnische groepen in het land kan verenigen. Maliki is acht jaar premier geweest. Vicevoorzitter van het parlement Abadi is naar voren geschoven als opvolger. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vreest dat er veel meer gevallen van ebola zijn dan tot nu toe is gemeld. De VN-organisatie baseert dat op verklaringen van medewerkers die in het getroffen gebied zijn geweest. Hoeveel meer gevallen er zijn is niet gezegd. Officieel zijn er 1975 gevallen bekend, van wie zo'n duizend mensen zijn overleden. De WHO houdt er rekening mee dat de uitbraak nog maanden duurt. Er zijn wel degelijk Russische militairen in Oost-Oekraïne. Dat zeggen westerse journalisten die gisteravond een Russisch konvooi de grens bij Donetsk zagen oversteken. Het gebied waar de separatisten de baas zijn. Volgens een journalist van de Britse krant The Guardian gaat het om een kolonne van minstens 23 panzervoertuigen met Russische militaire nummerplaten. Hij zag ook tankwagens en andere logistieke ondersteuning. Volgens hem maakten de militaire voertuigen geen deel uit van het omstreden Russische hulpconvooi dat al dagen wordt gevolgd. In Oostenrijk is een reddingsoperatie bezig voor een Poolse speleoloog die op 250 meter onder de grond is vastkomen te zitten. De man gleed gisteren uit en viel 7 meter in een grot in de deelstaat Salzburg. Hij liep enkele botbreuken op, heeft een hersenschudding en is onderkoeld geraakt. 80 reddingswerkers doen er alles aan om de man weer naar de oppervlakte te krijgen. Het weer, opklaringen, maar er trekt ook een enkele bui over het land. Het is zo'n 11 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af.